7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld. Maar volgens het OM had hij een ernstige infectie. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden er vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Er zijn tien mensen opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep. In Amsterdam heeft gisteravond een groot aantal mensen meegelopen in de jaarlijkse Pride Walk. De stoet vertrok vanuit het Vondelpark en trok naar de Dam. De Pride Walk is een signaal tegen homofobie en voor tolerantie en verdraagzaamheid. Na afloop van de manifestatie was de officiële opening van de Euro Pride. Die wordt zaterdag 6 augustus afgesloten met de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. Het zonne-energievliegtuig Solar Impulse is afgelopen nacht vanuit Cairo vertrokken voor het laatste gedeelte van zijn vlucht rond de wereld. Het vliegtuig met piloot Bertrand Picard komt over twee dagen aan in Abu Dhabi, waar de reis van 35.000 kilometer begon op 9 maart vorig jaar. De Solar Impulse vliegt dankzij 17.000 zonnecellen op de vleugels, die ook de accu's opladen die de motoren s'nachts stroom leveren. Het weer, vanochtend lossen nevel en wolkenvelden op. Daarna overal geregeld zon en vrijwel droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland.